Volgens het OM hebben ze schoten gelost, maar is nog onduidelijk wat hun rol precies was. Justitie wil niet zeggen of de politie mensen schuld wordt verweten in verband met de dood van Robbie van der Leden. Die kwam vorige maand bij de rellen om het leven door een politiekogel. Behalve vijf agenten worden er in de zaak ook zes festivalbezoekers verdacht. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de rellen. DSB Bank probeert klanten zoveel mogelijk overbodige en te dure koopsompolissen te verkopen. Dat zeggen drie ex-werknemers die in Nova anoniem hun verhaal vertelden. Volgens hen verdient DSB praktisch al zijn geld met het verkopen van koopsompolissen. Die zijn gekoppeld aan leningen. De polissen zijn een verzekering tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Maar veel mensen zijn al verzekerd of kunnen elders goedkoper terecht. Volgens de ex-werknemers is 80% van de polissom winst voor DSB. Werknemers die in gewetensnood kwamen kregen te horen... voor jou tien anderen. DSB wil niet op de beschuldigingen reageren. Minister Bos verwacht dat van de Nederlandse financiële sector alleen Fortis en ABN AMRO nog nieuwe overheidssteun nodig hebben. De andere banken en verzekeraars zijn gezond genoeg. Ze hebben ook genoeg buffers om een nieuwe crisis op eigen kracht te overleven. Dat is de uitkomst van de stresstest die de Nederlandse bank heeft uitgevoerd bij 15 banken en verzekeraars. In de test werd bekeken wat de gevolgen zijn als de economie nog veel verder terugvalt. Behalve Fortis en ABN AMRO kunnen alle banken en verzekeraars dat opvangen. En het is dus vrijwel uitgesloten dat ze opnieuw bij de staat moeten aankloppen. Het weer vannacht overal droog. Overdag wolkenvelden, vooral in het noorden en oosten kans op lichte regen.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 summer